Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het kabinet heeft besloten dat er een groot wetenschappelijk onderzoek komt... naar de decolonisatie van Nederlands-Indië na de Tweede Wereldoorlog. Tot nu toe zagen kabinetten geen aanleiding om het optreden van de Nederlandse militairen te onderzoeken. Maar volgens premier Rutte is er nu genoeg onderzoeksmateriaal beschikbaar. De politie is er nu van overtuigd dat in Nunspeet iemand op straat is ontvoerd. Een man is volgens getuigen door meerdere auto's op een doorgaande weg klemgereden. En op beelden op YouTube is te zien dat gemaskerde mannen iemand uit zijn auto halen en in een BMW zetten. Het busje dat bij de ontvoering is gezien is verder opgevonden op een carpoolplaats langs de A28. De politie is nog op zoek naar getuigen. Een vrouw van 87 die vorige week dood in haar appartement in Voorburg werd gevonden... blijkt door haar zoon om het leven te zijn gebracht. En die zoon heeft daarna zelfmoord gepleegd. Hij sprong van het appartementencomplex af. Het lichaam van de zoon werd vorige week eerst gevonden... en even daarna vond de politie ook zijn dode moeder. Motief is niet bekend. Vogelopvang Ecomare op Tessel neemt tijdelijk geen nieuwe watervogels op. Gisteren zijn op Tessel 15 dode wilde vogels gevonden en de NVWA stelde vast dat ze zijn besmet met vogelgriep. Gisteren werd op een derde eendenbedrijf in Biddinghuizen vogelgriep geconstateerd. Sinds begin vorige maand geldt een ophokplicht voor bedrijven die vogels houden de autoriteit Consumentenmarkt wil minder streng optreden als bedrijven afspraken met elkaar maken die goed zijn voor de duurzaamheid. De ACM moet de mededingingswet handhaven en treedt op als bedrijven verboden afspraken met elkaar maken. In het verleden heeft de ACM bijvoorbeeld afspraken verboden tussen supermarkten om de plofkip uit te bannen en dat leidde tot veel kritiek. Het weer in het binnenland koelt het af tot rond het vriespunt. Lokaal kan mist ontstaan en plaatselijk is ook gladheid mogelijk. Morgen droog en zonnig en het wordt een graad of 7. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De meeste spitsfiles in de Randstad zijn wel opgelost, maar door ongelukken staan nog wel een paar flinke files op de weg. Op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Blarikum 6 kilometer. De A2 Utrecht en Bos bij Beest nog 4. De A9 Amstelveen ook maar tussen knooppunt Batuverdorp en het Velzen 8. Een half uur vertraging daar. De A12 Den Haag Utrecht ook een half uur bij Gouda. Twee van de vier rijstroken zijn dicht. En richting Den Haag is de rechte rijstrook dicht. En daarom tussen Woerden en het Gouwen 12 kilometer. De A16 Breda-Rotterdam, tussen Knoop het Ridderkerk en het plein 6, een uur vertraging daar, paktijdig de rechter parallelbaan.